uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De wereld is geschokt gereageerd op de moord op de Russische politicus Boris Nemtsov. Hij werd in Moskou doodgeschoten door onbekenden. De Amerikaanse president Obama veroordeelt de brute moord... en roept de Russen op een volledig onderzoek in te stellen. De Russische president Poetin zei vrij snel dat het erop lijkt... dat Nemtsov het slachtoffer is geworden van een huurmoord. De Oekraïense president Poroshenko zegt dat hij er niet aan twijfelt... dat de daders vroeg of laat worden gestraft. Nemtsov was een aanhanger van de pro-westerse koers in Oekraïne. Eurocommissaris Frans Timmermans schreef op Facebook dat ook hij geschokt is door de dood van Nemtsov. Op de wegen van en naar de wintersportgebieden wordt het ook vandaag weer druk. Chaotische situaties zoals vorige week worden niet verwacht omdat het nu beter weer is. Maar met name op de wegen naar de Franse Alpen worden wel weer lange files voorspeld. De eerste files staan er waarschijnlijk al om 9 uur ochtends. Het drukst wordt het in de Franse Alpen tegen het eind van de ochtend en aan het begin van de middag. Verder worden er bij de Duitse-Oostenrijkse grens lange wachttijden verwacht inbraak in de computers van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML is uitgevoerd door Chinezen. Dat bevestigen bronnen van de NOS. Het is niet bekend of er informatie is gestolen. Technologie-site Tweakers zegt dat de hackers verbonden zijn met de Chinese overheid. Het ligt voor de hand dat China is geïnteresseerd in de hoogwaardige technologie van ASML. De chipmachinefabrikant is met afstand wereldmarktleider. En er zijn de laatste tijd andere Europese techbedrijven aangevallen door hackers die met China in verband worden gebracht. ASML wil niet op het bericht reageren. Het weer, opklaringen met temperaturen rond het vriespunt. Overdag lang droog met geregeld zon en temperaturen tussen 8 en 10 graden. De namiddag en avond vanuit het westen bewolkt gevolgd door regen en motregen.